Als dat niet lukt door gezonder te eten en meer te bewegen. Want dat blijft wel het belangrijkste, zegt deze arts. Het is niet zo als je maar die pil slikt, dan val je af. Zo simpel is het niet. Dat zou heel lekker zijn, hè? Maar de, de, de basis die, die, die blijft bestaan. Je moet zelf ook bereid zijn om aan je leefstijl te werken. En dan helpt dat medicijn heel erg. Want het zorgt ervoor dat je minder eetlust hebt. Waarschijnlijk neemt het ministerie het advies over... en dan wordt het medicijn vanaf 1 juli vergoed. Het was vandaag weer druk op Schiphol. Door het personeelstekort moesten veel reizigers lang wachten voordat ze het vliegtuig in konden. Al weken staan er lange rijen op de luchthaven. Verslaggever Simone Tukker was daar vandaag. De druk op dat personeel was natuurlijk al heel groot. Nou ja, daar komt nu toch bij dit weekend de incidenten waarbij ook personeel is bedreigd. Waarbij ze te maken hebben met agressie, frustratie. Die is natuurlijk hoog bij het personeel, maar ook bij de passagiers. Vakbond FNV zegt dat het personeel weer actie gaat voeren als de werkdruk niet veranderd. En één op de vier maaltijdbezorgers is wel eens betrokken geweest bij een ongeluk. Jongerenorganisatie Team Alert komt nu met een online cursus... om bezorgers wat verkeersveiligheid bij te brengen. Komt omdat de maaltijdbezorgers vaak jonge eh, mensen zijn... Eh, tussen de 16 en 24 jaar. Ehm, en zij kunnen vaak eh, niet zo goed risico's inschatten als echt volwassenen. Je hersenen zijn nog volop in ontwikkeling in die leeftijd. Daardoor tonen ze vaak meer risicogedrag. Ze rijden wel eens door het rode licht. ze, ze rijden wel eens aan de verkeerde kant van de weg. De organisatie hoopt dat bazen van pizzatenten en snackbars de cursus aan hun bezorgers laten zien. En dan nog het weer. Vanavond al snel fris. Hier en daar nog een buitje. Morgen eerst zonnig. Later op de dag wel weer wat regen. Dan tussen de 16 en 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 The thought of losing you just makes my world come to pretty things. To prove my love for you, I bought this 14 karat ring. Wish I could give you heaven for the hell I put you through. Deep down, I know my sanity all depends on you.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 Met Burning a Hole in My Mind en Baby's Back Again gaan we terug naar de jaren 60. Connie Smith scoorde er top 10 hits mee. is het favoriete album van de maand. Zijn mentoren waren George Jones, Ray Price en Glenn Campbell. Maar zijn meest opmerkelijke prestatie was om zijn eigen draai aan hun stijl te geven. Ook in Free blijkt die eigen stijl. Joshua Hadley. It's been around the block a time or two Got some bruises, but it can pull through with a little help from one caring soul. I know it's gonna be a lot of hard work. But it'll pay off if you know what it's worth So I'm letting you know Just need to take her, it's all ready to go cause it's free. For one true lover, take heed. It's a fixer-upper been used and abused, but it's ready for a brand new start. It's free. One heart. jumping in too soon Wasn't even looking when I found you But you've been getting to me From the moment you said hello You say you've been there, know just what I mean But you got a feeling we're meant to be Like when you know you know So come on baby, let's just let go Cause it's free For one true lover take heed It's a fixer muziek uit alle windstreken. We gaan naar Down Under. Lynn Botels geweldige nieuwe single I Won't Do That Again heeft een aanstekelijke beat die moeilijk te negeren is en je in een mum van tijd aan het dansen krijgt. I was waiting for a lightning strike hit me right between the eyes just a sweet dog. van deze week. Onbekend maakt onbemind. Voor mij niet, want de trio West weet de Tommy Overstreet song Heaven is my woman's love uitstekend naar een hand te zetten. she can And then somehow finds more to give Simon Hallen met Sad Country Song. Hij groeide op met de country van de late jaren 80 en vroege tot midden jaren 90... die hem beïnvloeden en zijn repertoire vormgeven. Sitting in this bar full people I still feel all alone. Used to come to this place to put a smile on my face.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 can do is give it one more try. After 1984 met Earl Thomas Conley, All Tangled Up in Love bereikte de achtste plaats in de charts. Hardin stierf bij een auto-ongeluk in 1996 op 51-jarige leeftijd. Veel te jong natuurlijk. Fallen Angel is de laatste song die scherp staat. were the heartbreak I'm a fallen angel flying high tonight. The hard living, easy loving kind. I'm gonna burn all my bridges, one old flame at a time. I'm a fallen angel flying high tonight. this is the one And I played the game for keeps But I guess he played it for fun naar het heden. Kurt Ryle brengt echte traditionele country. Dat blijkt ook als hij Lock, Stock en Barrel voor het voetlicht brengt. Vera zingt met overgave, met een enorm repertoire dat jazz, country en cowboymuziek omspant, met ondertonen van de blues. Hey Me, Hey Mama is haar nieuwe single en bovendien akoestisch. Papa's in the kitchen Mama's in the field goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En u luistert naar ZFM Zandvoort. Met straks om 8 uur de raadsvergaderingen. De techniek wordt gedaan door Isabel Gunnansson. Dus dan straks tot 8 uur. 8 uur de raadsvergadering ZFM Zandvoort. Hier is hij jongens. Mijn nieuwe album Light It Up is nu uit en mijn grootste tour ooit begint op dezelfde dag. Casey Barnes is zo trots op deze plaat en kan niet wachten tot je hem hoort. Stevige muziek van deze Australische zanger. I've been thirsty for your love tried a few sides, but nothing else fills me up. Like when it's you, when it's us. I can't tell you why it feels right, it just does. Put a kiss on me, sweet release. Heaven sent an angel to set me free, sipping slow red wine. Take your time. I love the thought of you alone. always. I'm a mess. You could put a grown man inside the ground in that dress. Mm. Put a kiss on me, sweet release. Heaven sent an angel to set me free. Sipping slow red wine. Take your time. I love the thought of you alone waiting for me. I get shaken. bones when I'm halfway home. Just thinking about your love feels like a drug. I'm happy to be on again. Slow it down, girl. I'm back in town. I've been around the world, seen lots of girls. You said I want to come turn me on. Give me your love. Give me, give me, give me, come turn me on. Give me, give me your love. Yeah. van de naald. Joshua Quimby baant zijn eigen frisse pad binnen de muziek. Hij schrijft deuntjes die rustiek en rauw beproefd en waar zijn. Uitgerust met een krachtige stem en zijn vertrouwde gitaar heeft Joshua veel verhalen te vertellen. We've Made It To The Train is er een van. Do we used to roll on? Texas is puur Texaans en zeker origineel. Haar liedjes worden gevoed door levenservaringen, levenslessen en heel veel hart en ziel. Jade Marie Patek omvat invloeden van Americana, Texas country en uitbarstingen van blues, funk en soul. Dat belooft wat. been to Tulsa. goedenavond dames en heren. Nogmaals, welkom. Als u het hoort, dan luistert u dus naar ZFM Zandvoort. Straks om 8 uur wordt de raadsvergadering hier live uitgezonden. Ik kijk even naar de agenda. Er staat motie uitstel invoering nieuwe parkeerregime. Ingezonden door PVV en Z, zo te zien. Eh, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Woning Nieuwstraat 19. Ontwerpbegroting gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen 2023 tot 2025. En volgens mij was dat het. Straks om 8 uur de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. De techniek wordt gedaan door mij, door Isabel Geuronsson. Ik uh, wens alvast, mocht ik jullie straks niet meer, me niet meer horen... Eh, omdat de raadsvergadering begonnen zijn... Ik zeg veel luisterplezier. En eh, nu weer verder met de muziek. Wat ik hier weer zie, vertolkt door de Oakridge Boys, lijkt me zeer toepasselijk om afscheid te nemen. Volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte. Tot dan. Here I am dreaming again Another sunrise Remembering when We used to ride space and the time.